Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De uitzetting van een Afghaans gezin is op het laatste moment uitgesteld. Dat melden Vluchtelingenwerk en de advocaat van het gezin. Het gezin woont al jaren in Nederland, maar was uitgeprocedeerd... en zou morgen worden uitgezet naar Afghanistan. Maar volgens de advocaat is de moeder daarvoor te verwesterd. Bij de Raad van State loopt een principezaak over verwesterde Afghaanse vrouwen... die gevaar lopen bij terugkeer. De IND gaat opnieuw bekijken of de familie recht heeft op een verblijfsvergunning. Het aantal mensen met honger is vorig jaar wereldwijd verder toegenomen. Volgens de VN leidt ongeveer 1 op de 9 mensen honger... en kampen 151 miljoen kinderen met een groeiachterstand. Jarenlang daalde dat aantal mensen met honger... maar vorig jaar nam het aantal toe naar 821 miljoen. Onderzoekers wijzen erop dat extreme weersomstandigheden en oorlogen... oorzaken zijn voor honger onder de bevolking. Ruim een miljoen mensen aan de oostkust van de Verenigde Staten... hebben een evacuatiebevel gekregen vanwege de naderende orkaan Florence. Die komt naar verwachting donderdag aan land als een extreem gevaarlijke orkaan. De orkaan is de afgelopen uren flink in kracht toegenomen... en heeft nu categorie 4 op een schaal van 5 bereikt... met windsnelheden rond de 200 km per uur. Mogelijk wordt Florence de zwaarste orkaan in het gebied in de afgelopen 30 jaar. Ryanair schrapt morgen 150 vluchten van en naar Duitsland. Mogelijk ook van en naar het vliegveld Wezen, Dat populair is bij Nederlandse vakantiegangers. De vakbonden hebben piloten en cabinepersoneel van Ryanair opgeroepen... morgen 24 uur te staken voor betere arbeidsomstandigheden en meer loon. De getroffen passagiers kunnen hun vlucht omboeken of worden schadeloos gesteld, heeft Ryanair beloofd. De afgelopen maanden waren er meer stakingen bij de goedkope Ierse luchtvaartmaatschappij. Het weer, in het noorden overwegend bewolkt en soms wat regen. In de zuidelijke provincies schijnt de zon.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 we hebben het eerste uur al aardig wat stukjes gedraaid. We hebben er nog een stuk of vier te gaan. En eh, ja, ik was eigenlijk, eh, ik had er niet bij nagedacht dat, het, eigenlijk, dat ik er geen twee uur mee kan vullen. Maar dat maakt niet uit. We hebben ook nog een computer staan. En dus gaan we de resterende tijd opvullen uh, strakjes met een nieuw album van een andere Paul. Die ook een nieuw album heeft uitgebracht met aparte muziek daarop. En daar vullen we het dan mee aan. Maar dat komt dan niet van vinyl, want die heb ik nog niet. Dus ja, moet je keuzes maken. <laughs> Dat soort dingen. Goed, we gaan eh, dus verder met het album Egypt Station van Paul McCartney. En ik zei het al, we hebben hem niet helemaal in de volgorde gedraaid zoals eigenlijk de bedoeling is. Maar ja, dat heb je met platen. Je moet ze omdraaien en dat klinkt een beetje onprofessioneel als je dat midden in de uitzending moet doen. Dus heb ik gezegd, we doen eerst kant 1, kant 3 en dan kant 2. En dan tot, tot slot toch kant 4. En dat maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. Het album is uitgebracht afgelopen vrijdag op eh, het Capitol label. En dat is eh, al een hele tijd, voor het eerst sinds 2002 eh, of 2003... Dat, dat Paul weer een album uitbracht op het Capitol label. Dat was Chaos and Creation in the Backyard. Dat was het laatste album wat hij op Capitol uitbracht. En deze dus wederom. En ehm, ja, het is dus vijf jaar geleden dat hij zijn laatste studioalbum uitbracht. En dat was toen nieuw. Dat was 2013 eh, eh, was dat. Goed, ik ga u eh, weer verder meenemen langs alle stations. En het volgende station wat wij gaan draaien is het laatste liedje van kant 2. En dat heet Hand in Hand. take it to another level, you and me. Mm -hmm. Wanna give you my word? Let me give you my promise. I will try to make it happen, you can guarantee. me into your light. Wanna show you my passion. We can make each other happy if we get it right. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, taking our time and making a stand. We can make this dream come true. laatste liedje van eh, kant 2. En eh, ja, typisch eh, zoals het meestal gaat... Ehm, zijn er ook nog een paar bonus tracks. Helaas heb ik die niet, want die staan niet op de vinylplaat. Ehm, en misschien komt dat ook nog wel eens een keer... maar die zullen dan waarschijnlijk wel een keer verschijnen... op de streaming audio of zo, Spotify, weet ik veel. In ieder geval zijn die er nog niet, dus die kan ik u ook niet laten horen. helaas. Eh, we gaan naar eh, het, eh, denk ik, laatste, ene laatste echte nummer. En dan krijgen we nog het, het laatste station, wat een klein instrumentaaltje is. Ehm, dit nummer, dat komt van kant 4. En dat liedje, dat heet Despite Repeated Warnings. Despite repeated Despite repeated warnings. Sorry, klein foutje. Our have dangers up ahead. The captain won't be listening to what's being said. He feels that there's a good chance. that we have been misled. And so the captain's planning. of twee na laatste eigenlijk, moet ik officieel zeggen. Despite of, eh, despite, eh, nee, despite repeated warnings, zo heet het. Nu uh, eh, ruim zes minuten. En ja, het is weer, dat is weer typisch zo'n echt McCartney-nummers. Er zit gewoon echt van alles in. En ehm, we gaan nog even door, want ik heb nog een. we hebben nog Station 2. En eh, nou ja, dat is, eigenlijk, eh, dat is gewoon eigenlijk het besluit van, eh, van de plaat. even het laatste nummer. Hunt You Down, Naked Sea Link. helemaal een officiële volgorde, dat had ik u al gezegd. Maar uh, <clears throat> gewoon even 1, 3, 2, 4 en zo. Want dat is makkelijker met 2 grammofoons. Dat je dat eh, een beetje, beetje, beetje, beetje de, beter door kan laten lopen. Goed, Egypt Station dus afgelopen eh, vrijdag uitgekomen officieel. 16 nummers staan erop en er zijn nog een aantal bonus tracks. Maar ik denk dat je daarvoor een eh, vrij duur pakket moet aanschaffen met eh, de... Maar dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dus als u dat wil weten, dan moet je daar gewoon maar eventjes een beetje nazoeken. zoeken. Maar in ieder geval, dit is het album zoals ik het heb. En zoals het op vinyl staat. En dat is buitengewoon de moeite waard. Ook de prijs trouwens, want hij is niet goedkoop. Maar goed, als je fan bent, heb je dat er gewoon voor over. Toch? Ja, zo vind ik wel. Goed, eh, wat doen we de rest van, eh, van dit programma? Uh, nou ja, ik zei het al, ik heb ongeveer nog een half uurtje over. En ehm, er is nog een andere Paul die afgelopen vrijdag een nieuw album heeft uitgebracht. En dat is ook wel de moeite waard. Dat is ook weer een, een beetje apart. Uh, verhaal erachter, het zijn liedjes die hij heeft opgenomen. Eh, songs waar hij eigenlijk niet over tevreden over was, zou ik maar zeggen. En ehm, <clears throat> die heeft hij nu opnieuw opgenomen. Het gaat over Paul Simon. En eh, die heeft natuurlijk pas een fantastisch concert gegeven in de Ziggo Dome. afscheidstoernooi, afscheidstoernooi, de Homeward Bound tournee. Maar hij heeft dus ook nog een nieuw album uitgebracht. En dat heet In the Blue Light. En eh, ik vind het toch wel leuk om u eh, daar even ook wat, nog wat van te laten horen. Niet van vinyl helaas, want dat heb ik nog niet. Dit komt gewoon uit de computer. Maar het is wel de moeite waard. Paul Simon. En dit heet One man's ceiling is another man's floor. There's been some hard feelings here by some words that were said. Hard feelings and what is wrong. There was a bloody purple nose and some bloody purple clothes that were messing up the lobby floor. It's just apartment house rules, so all you apartment house fools, remember one man's ceiling is another man's floor. het volgende. easy, but it's not easy. You're gonna break down and cry. We're only here for a season of sunlight, and if you're wondering. het eh, liedje wat u net hoorde van een nieuw album van eh, Paul Simon. En eh, het album dat heet In the Blue Light. En dat is het veertiende e solo studioalbum van deze Amerikaanse folk-rock singer. En componist natuurlijk. Eh, en eh, het, het, album is geproduceerd door Paul Simon. En de man met wie hij vroeger heel vaak samenwerkte. Onder andere bij Bridge Over Troubled Water en LP's Roy Halley. Dat, eh, of Halley, dat kan ook. En het, was, het is uitgebracht op 7 september 2018. Dezelfde dus als Egypt Station op het eh, Legacy Recordings. En het album bestaat eh, voornamelijk uit uh, heropname of nieuw opgenomen stukken van liedjes die eigenlijk niet zo bekend zijn van Paul, Paul Simon. Die hij wel geschreven heeft, maar waar hij eigenlijk niet zo tevreden over was. En en ehm, dat heeft hij dus nu gewoon allemaal eens eventjes dunnetjes overgedaan op dit nieuwe prachtige album. En eh, hij heeft, eh, is afgeweken van de originele arrangementen natuurlijk. Eh, niet afgeweken van de structuur en van de harmonieën. En vooral ook van de teksten. De, zong, de liedjes werden opgenomen met guests. Of gasten natuurlijk. Ja, ik zit het even snel te vertalen. Er zitten de, de gasten Waarbij onder andere hoorde het eh, ensemble Y Music. Verder eh, gitarist eh, Bill Frisell. Trompetist Winton Marsalis. En de Nationals Bryce Dessner. En het albumtitel is een referentie naar de tekst van het nummer How the Heart Approaches What It Yearns. Eh, en dat, dat nummer dat stond op het eh, album uit 1980, namelijk One Trick Pony. En we gaan dat nummer nu beluisteren. Emerging from a dream, your voice returns. How the heart approaches what it yearns. After the rain on the interstate, headlights slide past the moon. A bone traveler waits by the side of the road. Where's he going? Headlights slide past the moon. I roll in your arms, and your voice is the heat of the night. In a phone her what I'll say. My coin returns. How the heart approaches what it yearns. How the heart approaches what it yearns. just What It Yearns. En dat was Paul Simon van het album In the Blue Light. En de titel van dat album is afgeleid uit deze song. En deze song die heeft eh, oorspronkelijk dus gestaan op het album One Trick Pony 1980. En dat is trouwens met, eh, met alle nummers zo die hier op deze plaat staan. Eh, bijvoorbeeld het eerste nummer, One Man's Ceiling is Another Man's Floor. Dat heeft... Eh, oorspronkelijk gestaan op eh, There Goes Rhyming Simon uit 1973. Dan het nummer Love, wat u al gehoord heeft. Dat stond op het album eh, You're the One uit 2000. Dan ehm, de, het nummer Can't Run But. Dat stond uit the, the Firm of the Saints. En het nummer How the Heart Approaches What It Yearns. Dat stond op het album One Trick Pony. Eh, het zijn dus allemaal ehm, remakes zeg maar, van nummers die al eerder verschenen zijn. Maar waarvan hij op de een of andere manier vond dat het niet goed genoeg was. En toen heeft hij het gewoon opnieuw gedaan. En eh, er zijn nog meer nummers opgenomen. Eh, nummers opgenomen die niet op het album teruggekomen zijn. En daaronder was onder andere een versie van The Sound of Silence. Zoals hij dat tijdens zijn liveconcert de laatste tijd uitvoerde. Maar of die ooit eh, nog een keertje eh, uit gaan komen, dat, dat blijft eh, nog eventjes onbekend. Goed, verder dus. Nog één, even kijken. Ja, we kunnen nog even lekker door met prachtige muziek van Simon. dit heet Pigs, Sheep and Wolves. Big and fat. Pigs supposed to look like that. barnyard thug. He makes his bed in a puddle of mud. Look at him walking down the street. That's a half ton of pygmy. Up in the hills, above the farm, lives a pack of wolves. Never did no harm. They sleep catch a couple of rodents, you know, carnivore. Sheep in the meadow, nibbling on some clover. One of those sheep wanders over, sits by a rock, separated from the flock. He's just, he's just sitting by a rock. Where'd he go? I don't know. Yeah, he was here a minute ago. Yeah, but I don't know. Sheep is dead. Got a gash as big as a wolf's head. Big and fat. How pigs supposed to look like that? He's wallowing in lanolin. He's rubbing it into his skin. The police are going crazy. Let's get him. Let's get that wolf. Let's get that wolf. Let's get him. Let's kill him. Let's get him. Let's kill him. Court appointed lawyer wasn't very bright. Oh, maybe he was bright. Maybe it was just a late night. Yeah, it was a late night and he filed some feeble appeal, and the governor says, forget it. It's a done deal. He says, objections, elections, I, I don't care. I'm gonna give that wolf a lethal injection. Let's get him. Let's get that wolf. Let's get him. Let's kill him. Let's get him. Kill him. Let's kill him. Let's kill him. Whoa. Slow. Here come the media. iPhones and cameras. Asking everyone's opinion about pigs, sheep, and wolves. night vigils, protesting the behavior. It's animal behavior. It's animal behavior. Sheep and Wolves, zo heet eh, dit liedje. En eh, dat eh, was ook al eerder bekend. Het is oorspronkelijk uitgenomen, uitgekomen op het album You're the One uit 2000. Dan gaan we verder met, ehm, even kijken, ja, ehm, het volgende nummer... Eh, wat we nu gaan draaien, dat heeft oorspronkelijk gestaan Hearts and Bones. Op, eh, op Hearts and Bones uit 1983. En ik zei al, het gaat hier dus om eh, platen, nummers waar hij eigenlijk zelf niet zo tevreden over was. En die hij gewoon een keer opnieuw heeft opgenomen met zijn ideeën van nu. En eh, die zijn natuurlijk, kunnen best eens heel anders zijn dan eh, het oorspronkelijke. Zoals ik al zei, het eh, originele album waar het op stond was Hearts and Bones uit 1983. En nu gaan we het van deze versie luisteren. René en Georgette Magritte with their dog after the war. immigrant with their dog after the war. Return to their hotel suite and they unlock the door. Easily losing their evening clothes, they dance by the light of the moon. To the pale the moon glows, the Orioles and the five satins, the deep forbidden music they've been longing for. Rene and Georgette Magritte with their dog after the war. Rene and Georgette Magritte with their dog after were strolling down Christopher Street when they stopped in a men's store. With all of the mannequins dressed in the style that brought tears to their immigrant eyes. Just like the penguins, the moon glows, the Orioles, the fire. easy stream of laughter floating through the air. Renee and Georgette Magritte with their dog après Side by side they fell asleep. Decades gliding by time bedroom drawer. And what do you think they found hidden away in the cabinet cold of their hearts? The pain. and five satins for now and ever after, as it was before. Renee and Georgette Magritte with their dog after the war. is een beetje de geniale Paulendag vandaag. Eh, want uh, eh, zoals u weet hebben we eh, dit programma volledig aandacht besteed aan het album e- Egypt Station van Paul McCartney. En ja, dat duurde maar 57 minuten. Dus uh, daar kon geen twee meer vullen. Dus, maar deze plaat heb ik nog niet op vinyl. Gaat wel komen hoor, kan ik u verzekeren. maar daarom dat we deze even uit de computer draaien. Het nieuwe album wat ook afgelopen vrijdag uitgekomen is van Paul Simon. En het is echt een heerlijk album. De eerste keer dat ik er naar luisterde, dacht ik, ja, moet dit? Maar dan heb je het een aantal keren gehoord. En dan denk je, ja, daar zit er toch wel weer... Het is toch wel weer vreselijk mooi wat hij hiervan gemaakt heeft. Dat zijn dus allemaal nummers eh, die hij in het verleden al een keer heeft opgenomen. En eh, waar hij dus eigenlijk gewoon dacht van, dat kan ik beter. Dat kan ik nog mooier doen. En nou ja, dat heeft hij dan nu gedaan op de manier zoals hij dat dan waarschijnlijk vandaag de dag eh, erover denkt. Nou, het kan allemaal. Hè? En hij heeft het eh, gedaan met de producer die eh, vroeger bij het duo Simon Garfunkel altijd verantwoordelijk was voor de productie. Roy Halley, of Halley, net hoe je het noemen wil. Eh, de, bekende albums als 'Bookends' en, en Bridge Over Troubled Water en zo. Die heeft hij met die producer gemaakt. En ook nu heeft hij weer met dezezelfde meneer samengewerkt. Ik kijk even naar de klok. Ja, ik denk dat ik er nog eentje kan doen. Eh, en dat is weer een, een, nummer wat afkomstig is van het album You're the One uit 2000. Eh, en dat heet The Teacher. Hier is hij nog een keer. Paul Simon. There once was a teacher of great renown whose words were like tablets of stone to navigate the sea of sadness, to shield the fragile mind from madness. Gather your goods and follow me as all around you perish. Well, I was only a child of the city my parents were children of immigrant stock, so we followed as followers go. Over the mountain with a napkin of snow, and ate the berries and roots that grow along the timberline. Deeper and deeper, the dreamer of love sleeps on a quilt of stars. And in the fields. The other half sucked all the moisture from the clouds. And we, like fools, were amazed by the power of his appetite. opvallende is natuurlijk toch wel dat hij, eh, ondanks ook zijn toch al behoorlijk hoge leeftijd, zijn stem dus eigenlijk, zijn stem dus eigenlijk gewoon eh, eigenlijk onaangetast is gebleven. Kun je natuurlijk ook wel iets bij eh, bedenken, gezien de frequentie waarmee bijvoorbeeld Paul McCartney op tournee is. De, de afgelopen jaren, echt de afgelopen tien jaar, onafgebroken bijna. En eh, ja, het, zijn natuurlijk het is natuurlijk geen geschoolde stem. En hij eh, heeft heel veel in zijn leven best wel heel hard geschreeuwd. En eh, dat heeft zijn tol wel geëist van zijn stemmetje. En dat is bij Paul Simon natuurlijk niet zo. Die heeft nooit geschreeuwd. Het is altijd een beetje toch wel wat rustiger aan en zo. En vandaar dat die stem nog steeds net zo mooi is als hij vroeger was. Paul Simon dus. In the Blue Light heet het album. En ik, ik vind het een aanrader. U heeft het bijna helemaal gehoord. Eh, er staan eh, nog, nog een paar stukken op. Er zijn, zoals ik al zei, nog meer stukken opgenomen. Maar of die ooit een keer gaan uitkomen, dat weet ik niet. Dat is, daar is hetzelfde verhaal voor als voor deze stukken allemaal. Ze zijn allemaal eerder verschenen op andere platen. Maar eh, hij heeft ze dus gewoon nog een keertje dunnetjes overgedaan. Omdat hij gewoon over het origineel misschien nu niet meer tevreden was. ik heb gelezen dat ook bijvoorbeeld daar nog een versie van The Sound of Silence bij is. Maar of die ooit nog gaat verschijnen op een album of ergens in de streaming of waar dan ook. Dat weet ik dus niet. Goed, dit was de vinyljaren. Volgende week eh, gaan we weer eh, daar vrolijk mee verder. En eh, gaan we weer het oude concept hanteren van twee of drie platen door elkaar heen. En ehm, dat kunnen classic albums zijn, maar dat kunnen natuurlijk ook nieuwe albums zijn. Goed, morgen ben ik er weer. Samen met Beb in uh, Zandvoort Lunch. Donderdag ook natuurlijk. En uh, kan er daar nog geen genoeg van krijgen. We willen van mijn stem ook nog horen aanstaande zondag... met een eh, programma dat heet CFM Klassiek. En het plan is om in dat programma aanstaande zondag... een hele beroemde pianist te gaan gedenken. Dus alleen maar muziek van deze man te draaien. Namelijk Arthur Rubinstein. Ik heb een box gevonden met eh, zes LP's erin. En daar staat de mooiste muziek op die je maar kunt bedenken.